Volgens Harper zal in de komende dagen duidelijk worden of de man die een militair doodschoot alleen werkte. Het zou gaan om Zehaf Bibo, een 32-jarige Canadees die zich heeft bekeerd tot de islam. De gemeente Acht Karpswellen en voetbalvereniging SC Twijzel worden niet strafrechtelijk vervolgd voor het instorten van een duck-out in Twijzel. Bij het ongeluk in mei kwam een tienjarig meisje om en raakte vijf kinderen gewond. Volgens door OM is er onvoldoende bewijs voor schuld. De officier van justitie vindt ook dat vervolging vanuit maatschappelijk oogpunt niets zou toevoegen. Slachtoffers zouden mee hebben gedaan aan een, eh, of deden mee aan een korfbaltoernooi van basisscholen in Friesland. Tijdens het ongeluk zaten ze op het dak van de dugout. out in het onderzoek naar de bende van Nijvel is een nieuwe arrestatie verricht. Belgische politie heeft de voormalige tweede man van een extreemrechtse groepering opgepakt. 70-jarige man werd al verschillende keren als getuige gehoord, maar was niet eerder verdachte. De bende van Nijvel pleegde in de jaren 80 van de vorige eeuw een aantal moorden en zeer gewelddadige overvallen in België. Daarbij vielen 28 doden. Kosovo is door het Internationaal Olympisch Comité als voorlopig lid geaccepteerd. En daarmee kan Kosovo met een eigen team deelnemen aan de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Servië is boos over de toelating. In 2008 verklaarde Kosovo zich onafhankelijk van Servië. En die onafhankelijkheid is door Servië niet erkend. Het weer, het is eh, vrijwel overal droog en enkele opklaringen bij een graad of 8. Overdag hebben wolken de overhand en valt er af en toe regen of motregen. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het.